Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse justitie heeft een inval gedaan bij BMW. De doorzoeking heeft te maken met het dieselschandaal... waarbij gesjoemeld werd met de uitstootwaarde van auto's. Zowel het hoofdkantoor in München als een kantoor in Oostenrijk worden doorzocht. Honderden ambtenaren zoeken naar bewijs van bewuste manipulatie... van uitstootgegevens door de autofabrikant. Eerder werd al duidelijk dat ruim 11.000 dieselauto's van BMW... verkeerde software zouden bevatten. Amerikaanse president Trump heeft president Poetin gebeld om hem te feliciteren met zijn herverkiezing van zondag. Het telefoontje was onverwacht. Gisteren zei het Witte Huis nog dat er geen felicitatietelefoontje was gepland. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Trump dat hij Poetin waarschijnlijk over niet al te lange tijd zal ontmoeten. Ze zouden het dan volgens Trump kunnen hebben over de wapenwedloop tussen de VS en Rusland en over de situatie in Oekraïne, Syrië en Noord-Korea. Op een militaire vliegbasis in Wales is een stuntvliegtuig neergestort. De twee piloten zouden zich met een schietstoel in veiligheid hebben gebracht. Het toestel was een Hawk van de Red Arrows, een stuntteam van de Britse Royal Air Force... dat over de hele wereld shows verzorgt. En de vliegtuigen trekken meestal rode, witte en blauwe rookstrepen tijdens de stunts. Vanaf volgend jaar moeten bij verkiezingen alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nu is dat nog maar 1 op de 4. De nieuwe wet was al door de Eerste en Tweede Kamer, maar was nog niet in werking getreden. Minister Ollongren onderzoekt nog of stembureauleden mensen met een verstandelijke beperking mogen helpen met stemmen. Het weer nog, eerst nog helder, vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het oosten kans op mist. Morgen bewolking en zon en vooral smiddags kans op een bui.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 Het wordt een beetje eentonig. Tussen Leidsendam en Roelewarensveen 16 kilometer. Anderhalf uur extra. Eén rijstok is er open. Mannen in witte pakken zijn nu bezig om de asbest op te ruimen. En daar eh, hopen ze rond half tien vanavond mee klaar te zijn. Tot die tijd kan je het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Dan bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Zuid. Tussen Zeeburg en eh, Oud-Zuid. 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging vertraging is nog een kwartier. Ook nog een kwartier vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Nooddorp en Blijswijk 4 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Meteren en Leerdam 6 kilometer en 20 minuten vertraging.